Drie kwart van de Nederlanders vindt dat de kerk weinig of niet aansluit... bij hun kijk op de zin van het leven. Tweederde heeft weinig tot geen vertrouwen in religieuze organisaties... In de meeste kerken is de daling te zien... met uitzondering van een aantal orthodox-protestantse kerken. Tegenover ontkerkeling staat wel dat jonge kerkleden veel gemotiveerder zijn. De Nederlandse economie blijft groeien, maar het hoogtepunt van de groei is voorbij. Dat concludeert het Centraal Planbureau in haar economische voorspellingen voor volgend jaar. Er wordt in 2019 een groei van 2,2 procent verwacht. Daarmee groeit de Nederlandse economie harder dan het gemiddelde in de eurozone. Het CPB verwacht verder dat de werkloosheid volgend jaar daalt. De inflatie wordt wel flink hoger, vooral door de geplande stijging van het lage btw-tarief. Dat gaat naar verwachting niet ten koste van de koopkracht. Die verbetert door de stijgende lonen volgend jaar met 1,6 procent. Afgevaardigden van het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over een verbod op wegwerpplastic. Daarmee is de volgende stap gezet in het uitbannen van onder meer plastic bestek, ritjes en wattenstaafjes. In oktober ging een grote meerderheid van het Europees Parlement al akkoord. Het verbod geldt mogelijk vanaf 2021. Het lijkt erop dat Ole Gunnar Solskjaer de interim manager wordt van Manchester United. Nieuws stond even op de site met daarbij een video van de winnende goal van de Noor in de Champions League finale tegen Bayern München in 1999. Even later werd het weer verwijderd. Onduidelijk is of het nieuws nog niet naar buiten had mogen komen of dat het toch niet doorgaat. Solskjaer zou de tijdelijke vervanger moeten worden van de gisteren ontslagen José Mourinho. Het weer bewolkt met regen vanuit het oosten.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 Met men nu de Watertoren. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying. There's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing. Grown ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming?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 Stuur je allemaal fijne dagen en...